om het leven. Ze waren onderweg naar de editie van het congres in Melbourne... in daar wel af van claimbureaus die namens passagiers een schadevergoeding eisen. In een brief roept de budgetmaatschappij de Nederlandse claimbureaus op... om daarmee te stoppen. Volgens Ryanair verstoren de bureaus het contact met de klant. De Consumentenbond is verbaasd en zegt dat Ryanair juist berucht is... als het gaat om klantencontact. Volgens de bond is het voor klanten heel lastig om zelf een claim in te dienen. Daarom schakelen ze een speciaal bureau in. Camerabeelden bevestigen dat de 17-jarige Koen van Keulen is gaan wandelen langs een donkere weg vlakbij het Gardameer. Hij was op weg naar de camping waar hij verbleef. De Italiaanse politie vermoedt dat hij voor de veiligheid achter de vangrail is gaan lopen, maar toen is gevallen in een 6 meter diepe afgrond. Vanmorgen werd zijn lichaam gevonden. Koen was al dagen vermist. Hij verdween vrijdag na een avond uit. De jongen uit Soest was met zijn ouders en broer op vakantie. Een maand na het olielek in het Botlekgebied zijn de laatste met olie besmeurde zwanen schoongemaakt en weer losgelaten. Bijna 500 zwanen zijn de afgelopen weken opgevangen. Er werd een speciaal noodhospitaal gebouwd en dat wordt nu weer afgebroken. Het water in de haven van Rotterdam is inmiddels olievrij, maar de oevers en kaders zijn nog vervuild. Het kan nog maanden duren voor alles is schoongemaakt. Eind vorige maand vaarde een olietanker in de haven tegen een steiger. Daar kwam 200 ton stookolie vrij. Het weer, het blijft warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan zo'n 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Ze waren onderweg naar de editie van het congres in Melbourne in 2014. Vliegmaatschappij Ryanair wil af van claimbureaus die namens passagiers een schadevergoeding eisen. In een brief roept de budgetmaatschappij de Nederlandse claimbureaus op om daarmee te stoppen. Volgens Ryanair verstoren de bureaus het contact met de klant. Consumentenbond is verbaasd en zegt dat Ryanair juist berucht is als het gaat om klantencontact. Volgens de bond is het voor klanten heel lastig om zelf een claim in te dienen. Daarom schakelen ze een speciaal bureau in. Camerabeelden bevestigen dat de 17-jarige Koen van Keulen is gaan wandelen langs een donkere weg vlakbij het Gardameer. Hij was op weg naar de camping waar hij verbleef. De Italiaanse politie vermoedt dat hij voor de veiligheid achter de vangrail is gaan lopen, maar toen is gevallen in een 6 meter diepe afgrond. Vanmorgen werd zijn lichaam gevonden. Koen was al dagen vermist. Hij verdween vrijdag na een avond uit. De jongen uit Soest was met zijn ouders en broer op vakantie. Een maand na het olielek in het Botlekgebied zijn de laatste met olie besmeurde zwanen schoongemaakt en weer losgelaten. Bijna 500 zwanen zijn de afgelopen weken opgevangen. Er werd een speciaal noodhospitaal gebouwd en dat wordt nu weer afgebroken. Het water in de haven van Rotterdam is inmiddels olievrij, maar de oevers en kaders zijn nog vervuild. Het kan nog maanden duren voor alles is schoongemaakt. Eind vorige maand vaarde een olietanker in de haven tegen een steiger. Daar kwam 200 ton stookolie vrij. Het weer, het blijft warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan zo'n 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Tears in your eyes, sweet goodbyes. I know how you feel right now. Losing dreams you've come to care about. I know what you need right now. You need to come on home so I can hold you tight. Get you through the night. Everything I love between us will get us through tonight. All the things we lost will teach us see the pretty things in life. All the places that we've been to, the people we relate to, all the loving we give into.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 Ze waren onderweg naar de editie van het congres in Melbourne in 2014. Vliegmaatschappij Ryanair wil af van claimbureaus die namens passagiers een schadevergoeding eisen. In een brief roept de budgetmaatschappij de Nederlandse claimbureaus op om daarmee te stoppen. Volgens Ryanair verstoren de bureaus het contact met de klant. Consumentenbond is verbaasd en zegt dat Ryanair juist berucht is als het gaat om klantencontact. Volgens de bond is het voor klanten heel lastig om zelf een claim in te dienen. Daarom schakelen ze een speciaal bureau in. Camerabeelden bevestigen dat de 17-jarige Koen van Keulen is gaan wandelen langs een donkere weg vlakbij het Gardameer. Hij was op weg naar de camping waar hij verbleef. De Italiaanse politie vermoedt dat hij voor de veiligheid achter de vangrail is gaan lopen, maar toen is gevallen in een 6 meter diepe afgrond. Vanmorgen werd zijn lichaam gevonden. Koen was al dagen vermist. Hij verdween vrijdag na een avond uit. De jongen uit Soest was met zijn ouders en broer op vakantie. Een maand na het olielek in het Botlekgebied zijn de laatste met olie besmeurde zwanen schoongemaakt en weer losgelaten. Bijna 500 zwanen zijn de afgelopen weken opgevangen. Er werd een speciaal noodhospitaal gebouwd en dat wordt nu weer afgebroken. Het water in de haven van Rotterdam is inmiddels olievrij, maar de oevers en kaders zijn nog vervuild. kan nog maanden duren voor alles is schoongemaakt. Eind vorige maand vaarde een olietanker in de haven tegen een steiger. Daar kwam 200 ton stookolie vrij. Het weer, het blijft warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan zo'n 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Ze waren onderweg naar de editie van het congres in Melbourne in 2014. Vliegmaatschappij Ryanair wil af van claimbureaus die namens passagiers een schadevergoeding eisen. In een brief roept de budgetmaatschappij de Nederlandse claimbureaus op om daarmee te stoppen. Volgens Ryanair verstoren de bureaus het contact met de klant. Consumentenbond is verbaasd en zegt dat Ryanair juist berucht is als het gaat om klantencontact. Volgens de bond is het voor klanten heel lastig om zelf een claim in te dienen. Daarom schakelen ze een speciaal bureau in. Camerabeelden bevestigen dat de 17-jarige Koen van Keulen is gaan wandelen langs een donkere weg vlakbij het Gardameer. Hij was op weg naar de camping waar hij verbleef. De Italiaanse politie vermoedt dat hij voor de veiligheid achter de vangrail is gaan lopen, maar toen is gevallen in een 6 meter diepe afgrond. Vanmorgen werd zijn lichaam gevonden. Koen was al dagen vermist. Hij verdween vrijdag na een avond uit. De jongen uit Soest was met zijn ouders en broer op vakantie. Een maand na het olielek in het Botlekgebied zijn de laatste met olie besmeurde zwanen schoongemaakt en weer losgelaten. Bijna 500 zwanen zijn de afgelopen weken opgevangen. Er werd een speciaal noodhospitaal gebouwd en dat wordt nu weer afgebroken. Het water in de haven van Rotterdam is inmiddels olievrij, maar de oevers en kaders zijn nog vervuild. Het kan nog maanden duren voor alles is schoongemaakt. Eind vorige maand vaarde een olietanker in de haven tegen een steiger. Daar kwam 200 ton stookolie vrij. Het weer, het blijft warm. Vannacht daalt de temperatuur niet verder dan zo'n 16 tot 19 graden. Morgen opnieuw zonnig en droog.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 Dat heeft minister Kaag bekendgemaakt op de aids in Amsterdam.